Zit van der Linde met het NOS-journaal. De gebeurtenissen van afgelopen weekend in Rusland roepen nog altijd veel vragen op. Zo is nog onduidelijk waar Wagner-leider Prigozhin zit. Op de Russische staatstv was gisteren een interview met Poetin te zien... maar dat gesprek zou woensdag al zijn opgenomen. Daarin werd niets gezegd over de muiterij van Prigozhin en Wagner. Op het Telegram-account van Prigozhin is al even niets meer geplaatst. Hij zou naar Belarus gaan, maar wat hij daar gaat doen is onbekend. President Biden en de Oekraïense president Zelensky hebben met elkaar gesproken over de situatie in Rusland. De wereld moet druk blijven uitoefenen op Rusland tot de internationale orde is hersteld, schrijft Zelensky op Twitter. Hij bedankte Biden voor alle steun, vooral voor het leveren van Patriot-raketten. De zittende Griekse premier Mitsotakis is de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in Griekenland. Bijna alle stemmen zijn nu geteld. De centrumrechtse partij van Mitsotakis, Nieuwe Democratie, heeft ruim 40% van de stemmen gekregen. Zijn linkse tegenstander, de partij Syriza, haalde nog geen 18% van de stemmen. Daarmee is Mitsotakis verzekerd van een tweede termijn als premier. In zijn toespraak zei hij dat hij zijn taken trouw zal blijven uitvoeren. Hij belooft een premier te zijn voor alle Grieken. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. Vorig jaar ging het volgens het CBS om bijna 3.500 vergunningen. En dat zijn er 40% meer dan het jaar daarvoor. Onder tijdelijke woningen verstaat het CBS huizen die zo'n 10 jaar blijven staan. Het gaat bijvoorbeeld om containerwoningen, omgebouwde kantoorpanden...